Dat zijn ruim 1,2 miljoen mensen. Tussentijdse opkomstpercentage kan niet worden vergeleken met dat van vier jaar geleden, omdat er anders is gemeten. De totale opkomst bij de vorige raadsverkiezingen was ruim 58 procent. De stembureaus zijn tot 9 uur vanavond open. Waarschijnlijk duurt het tot diep in de nacht voordat de stemmen zijn geteld... omdat er weer met het rode potlood wordt gestemd. Marco Pastoors van Leefbaar Rotterdam heeft op Radio 1 gezegd... dat hij opstapt als zijn partij opnieuw in de oppositie komt. De Nederlandse gouden medaillewinnaars van Vancouver hebben in Den Haag een koninklijke onderscheiding gekregen. Minister Klink benoemde Nicolien Sauerbrei, Sven Kramer en Mark Tuitert tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. De vierde gouden medaillewinnaar, Irene Wust, was vier jaar geleden al geridderd toen ze in Turijn goud won. In plaats van een lintje kreeg ze nu een gratis vliegles. Na de plechtigheid in de Haagse Ridderzaal reden alle medaillewinnaars naar Paleis Huis ten Bosch, waar ze door koningin Beatrix werden ontvangen. Rond kwart voor één vertrekken de sporters in een open koets voor een tocht door Den Haag. Die eindigt op het Binnenhof, waar de sporters gehuldigd zullen worden. De zware storm van het afgelopen weekende heeft in Frankrijk voor 1 miljard euro schade aangericht. De westelijke departementen van D en Chartan, Charente Maritime zijn tot rampgebied uitgeroepen. Dan kwamen zeker 52 mensen om door de storm en de overstromingen. De Franse regering heeft verzekeringsmaatschappijen opgeroepen om de getroffen klanten snel en ruimhartig te bedienen. In de Iraakse stad Bakuba heeft een reeks bomaanslagen aan zeker 31 mensen leven gekost. zijn bij vele tientallen gewonden. Bakuba ligt in een gebied waar Soenitische opstandelingen vechten tegen Amerikaanse en Iraakse militairen. De aanslagen komen aan de vooravond van de parlementsverkiezingen die zondag in Irak worden gehouden. Het weer vanmiddag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.